Michel Koenen met het NOS-journaal. Coureur komt vooralsnog niet in actie voor het Formule 1-team van Sauber. Hij heeft niet op tijd de vereiste licentie gekregen om te mogen rijden. De derde rechtszaak die Van der Garde tegen de Zwitsers had aangespannen is opgeschort. Van der Garde heeft recht op een stoeltje bij Sauber. Hij verscheen ook in overal op het circuit in Melbourne... maar de vrije trainingen werden gedaan door de coureurs Philippe Nasser en Marcus Eriksson. Het belangrijkste vliegveld van Costa Rica is afgesloten vanwege een vulkaanuitbarsting. De Turrialba spuwt zoveel as en rook uit dat vliegverkeer onmogelijk is geworden in de hoofdstad San José, 50 kilometer verderop. Het gebied rond de vulkaan is ontruimd en toegangswegen zijn afgesloten. Het is de grootste uitbarsting van de Turrialba in bijna 20 jaar. De verstoring van het treinverkeer bij Apkoude is voorbij. Door een brand in een intercity gistermiddag konden er geen treinen over het spoor bij Apkoude. De intercity moest worden weggesleept en daarna moest het spoor nog worden onderzocht op beschadigingen. Bij de brand in de intercity raakte één persoon gewond. In Born in Limburg zijn honderden splinternieuwe auto's beschadigd geraakt aan de lak en aan de ruiten. De auto's staan op een industrieterrein tegenover de fabriek van Netcar. Er werden mysterieuze zwarte korreltjes gevonden, maar die hebben volgens de brandweer niks met de schade te maken. Wat de beschadiging dan wel heeft veroorzaakt, dat zou niet te achterhalen zijn. De zwarte korreltjes zouden geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Het weer. Het blijft helder en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Zeer lokaal kan mist ontstaan.